Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Rusland gevraagd om een spoedzitting na de luchtaanval in Syrië... door de coalitie onder leiding van Amerika op een Syrische legerbasis. Daarbij zijn tientallen militairen omgekomen. Zouden 62 tot 80 doden zijn gevallen. De Amerikanen zeggen dat er mogelijk een vergissing is gemaakt. De coalitietroepen dachten dat ze een doelwit van IS bestookten. Ze stopten daarmee toen ze van het Russische leger te horen kregen... dat het waarschijnlijk om een stelling van het Syrische leger ging... Volgens de VS waren de Russen van tevoren geïnformeerd over de luchtaanval. Syrië heeft de Veiligheidsraad gevraagd om de aanval te veroordelen. De zorgen over het vijf dagen oude staakt het vuren nemen toe. Rusland heeft al gezegd dat de VS verantwoordelijk is als het bestand in elkaar stort. De meeste problemen bij het KNMI als gevolg van een stroomstoring zijn voorbij. Die storing begon vanmiddag tijdens onderhoudswerk... en de grootste problemen waren ruim een uur geleden verholpen. Door de storing kon de weerdienst urenlang geen gegevens versturen... waardoor ook andere weersites geen actuele waarnemingen konden weergeven. Een Iraanse wielrenner is tijdens de Paralympische Spelen in Rio verongelukt. De 48-jarige Baman Golbarnizad viel tijdens een afdaling doordat hij in een gootje reed. Hij brak zijn nek en overleed later in het ziekenhuis. De Iranier was bezig met zijn tweede Paralympische Spelen en eindigde eerder deze week als 14e in de tijdrit. In de eredivisie heeft Heerenveen zijn uitwedstrijd tegen Roda JC met 3-0 gewonnen. Duel eindigde met 19 man op het veld. Twee spelers van Roda en één van Heerenveen waren met twee keer geel van het veld gestuurd. Door de overwinning staat Heerenveen nu derde in de eredivisie. De andere uitslagen van afgelopen avond zijn FC Twente ADO Den Haag 4-1... Vitesse Go Ahead Eagles 2-0 en Willem II Excelsior 1-1. Het weer vannacht droog, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Overdag minder bewolking, maar aan de kust later in de middag misschien een bui.